that I don't love you. Cause I don't write to you every day. Don't feel I don't need you, cause I haven't got much to say. I love you and I need you. So bad that I could cry. be satisfied. Ja, luisteraars, en zo zit eh, op deze wat regenachtige zondagmorgen zonnige jazz er alweer op. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. Ja, luisteraars, ja, wat gaan we vandaag nog meer doen? Ja, we kunnen het dorp ingaan, maar het regent.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 De Tweede Kamer vergadert zometeen over steun aan Griekenland. De Kamerleden onderbreken hun meivakantie om met minister De Jager te debatteren over het financiële reddingsplan. De Eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds zijn bereid om Griekenland 110 miljard euro te lenen om uit de problemen te komen. Nederland zou bijna 5 miljard euro moeten bijdragen. Er is zo goed als zeker een Kamermeerderheid voor de steun. Het gaat in het debat vooral over de voorwaarden van de lening. Ook in Duitsland wordt vandaag gestemd over steun aan Griekenland. Gisteren ging Frankrijk definitief akkoord. De Europese beurzen zijn vanochtend fors lager geopend... na de vrije val van de beurs op Wall Street gisteren. De AEX in Amsterdam opende net als de beurzen in Frankfurt en Parijs... met een verlies van 2,8 procent. In Japan is de Nikkei-index met een verlies van ruim 3 procent gesloten. In Amerika wordt onderzocht hoe het kon dat de beurzen gisteren zo hard onderuit gingen. Volgens analisten kan de Griekse crisis alleen niet de oorzaak zijn... Mogelijk sloegen de computers van de automatische aandelenhandel op hol na een fout van een beurshandelaar. In Ierland zijn vanaf 11 uur de luchthavens weer open. Alle beperkingen zijn opgeheven. Vijf vliegvelden in het westen van Ierland waren gesloten vanwege de aswolk van de vulkaan in IJsland. Die drijft nu een andere kant op en vormt geen bedreiging meer. Nu de beperkingen zijn opgeheven kan het vliegverkeer weer op gang komen. Dit betekent niet dat iedereen meteen weg kan. Passagiers die al hadden geboekt krijgen voorrang. De Britse parlementsverkiezingen zijn zo goed als zeker gewonnen door de conservatieven. Toch halen de Tories waarschijnlijk geen absolute meerderheid. Na het tellen van ruim 90% van de stemmen staat de partij van David Cameron op een winst van bijna 90 zetels. Labour van premier Brown levert er ruim 80 in. Opmerkelijk is verder dat de liberaal-democraten de goede peilingen niet hebben kunnen omzetten in winst.